In de stad, in het zuidoosten van Frankrijk, kwam het gisternacht tot ernstige rellen. Jongeren gingen de straat op en staken tientallen auto's in brand. De aanleiding voor de rellen was de dood van een overvaller. De man raakte in een vuurgevecht met de politie en werd doodgeschoten. De minister heeft Grenoble gisteravond kort bezocht. Hij waarschuwt de relschoppers dat het gezag altijd wint. Volgens hem is de rust inmiddels weer gekeerd. De minister heeft de regionale autoriteiten alle hulp beloofd die nodig is om nieuwe onlusten te voorkomen. Op de Caribische eilanden wordt gevreesd voor een van de grootste uitbraken van knokkelkoorts in ruim tien jaar. In het gebied zijn dit jaar al bijna 17.000 mensen met het dengue-virus besmet. Enkele tientallen mensen zijn overleden. Volgens gezondheidsfunctionarissen zal het aantal zieken nog oplopen... omdat het regenseizoen vroeg is begonnen en er daardoor veel muggen bijkomen die het virus overbrengen. In de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico wordt gevreesd voor overvolle ziekenhuizen. Mensen met knokkelkoorts hebben onder meer last van hoge koorts en huiduitslag. Oliemaatschappij BP gaat een etmaal langer door met het testen van de kap over het olielek in de Golf van Mexico. De tests begonnen donderdagavond en zouden 48 uur duren, maar BP wil meer onderzoek doen. De maatschappij is vooral bezorgd over de toestand van de boorput onder de zeebodem. De cementlaag rond de boorpijp zou kunnen barsten, waardoor nieuwe lekken ontstaan. De afgelopen dagen is de druk op de kap toegenomen, maar het lek is nog altijd dicht. Het weer, het is helder en droog. Het koelt af naar een graad of 12.